in een vrij democratisch Syrië of voor het internationaal strafhof in Den Haag. De bekerwedstrijd tussen Ajax en Feyenoord in Amsterdam is zonder incidenten verlopen. Er werden zes mensen aangehouden, allemaal Ajax-fans. Supporters uit Rotterdam hadden vooraf gezegd dat zij ondanks een verbod naar de arena wilden gaan. Maar hoeveel Feyenoord-fans uiteindelijk binnen zijn gekomen is onbekend. Ajax won de wedstrijd met 3-1. Marco Borsato heeft gisteravond een lichte beroerte gehad. Hij zou optreden bij Vrienden van Amstel Live in Ahoy. Volgens concertorganisator Mojo bleek in het ziekenhuis dat Borsato een TIA heeft gehad. Een storing in de bloedtoevoer naar de hersenen. Volgens Mojo maakt Borsato het naar omstandigheden goed, maar moet hij rust houden. De uitstoot van broeikasgassen in de EU moet in 2030 40 omlaag vergeleken met 1990. Dat staat in het nieuwe Milieu- en Klimaatplan van de Europese Commissie. Tot nu toe geldt een vermindering van 20 in 2020. Het Europees Parlement en de lidstaten moeten nog stemmen over de plannen. In de buurt van Nijverdal is een auto met verdachten van een inbraak... met grote snelheid frontaal op een tegenligger gebotst. Bij het ongeluk raakten zes mensen gewond. Bij een achtervolging door de politie botsten de inbrekers... met hoge snelheid op een tegemoetkomende auto. Vier verdachten zijn aangehouden. Het weer, vannacht kans op wat regen of natte sneeuw. Temperatuur iets boven nul. Overdag wat regen in het zuiden en het wordt een graad of vijf. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VARA. De nacht klinkt anders. Met Hubert Mol. Hey. Dat is de beginplaat, dat is de beginplaat. I Want Your Love, heel chic gedaan door de mannen Bernadette Watts naar Rogers. Zij tekende voor het succes van Chic en voor Sister Sledge... en nou, Rodgers bijvoorbeeld ook voor Daft Punk en voor Madonna... en vele platen heeft hij grootheid te maken. Zo ook deze band, I Want Your Love. Aan het begin van deze vroege morgen... 23 januari, magicians assistant in their dream. Oh. kan niet voorkomen dat je met het verkeerde been naar bed stapt. Ik kan ook niet voorkomen dat het een ellendige dag gaat worden. Ik kan alleen maar stimuleren dat het een goede dag gaat worden. Dat het een mooie, een mooie donderdag gaat worden voor je. En dat je probeert met het juiste been naar bed te stappen. En dat je wordt gestimuleerd door Vance Joy, en vrolijkheidje, Reptide. Zo heet het nieuwe plaatje. En daarvoor heb je nog kunnen genieten van een oud liedje de jaren 60. Dat waren de Beatles. Penny Lane, het was de straat in Liverpool. En het was ook het Penny Lane Bus Station. En daar kreeg hij het idee. Paul McCartney, want hij was op weg naar zijn vriend John Lennon... kreeg het idee om een leuk liedje te maken. Noemde het Penny Lane en het zou later, ach, we weten het net worden. we get around that he must have kicked you around. zware tijden in de muziekindustrie die zijn van alle tijden. Ook hij had de nodige problemen met de platenmaatschappij. Allerlei mensen die zich wilden bemoeien met zijn muziek. Voelde zich aangeschoten wild. Moest de studio in, de moest opgenomen worden... en geadopteerd hier door de VARA op Radio 1... deze Refugee van Tom Petty en de Heartbreakers. Het is kwart over vijf. Excuse moi, het is 16 minuten over vijf nu. but I can't wait forever. 1958 al begonnen. Ze kwam nog uit bij de Springfields, maar aanvankelijk begonnen met de Lana Sisters in 58. Daarna de Springfields met Tom Springfield, dat was zijn broertje, Dusty Springfield. Het piekte allemaal in de jaren 60 en deze grote hit kwam uit 1965. Lana. Radio 1. voor degene die net het slaap uit zijn ogen heeft gevreven... en de tel volledig kwijt is en niet weet waar hij is aangeland... omdat hij de radio aanzet op zijn vertrouwde Radio 1, Roel Koenens had verwacht. Hier zit Hubert Mol. En u hoort Doten. Nieuwe Come the rain is gone. Slow down, breathing on your own. And the world keeps spinning around while we're in. And the world spraying his down, leaving marks on our skin. Cold wind beneath our wings, breezing out till we let it in. Though we all fall, though we all fall. Chasing lights of the dying limbs, change won't come if we don't begin.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 Daar maken we ons toch vaak angstig zorgen. het kan ook zo zijn dat iemand de route die normaal gesproken gevolgd wordt... niet meer gebruikt en daarvan afwijkt. Dotan is zo'n type. Zijn gloednieuwe single heet Val. We kennen hem van Eagles. Zijn naam is Don Henley. Maakte een paar prachtige solo regelmatig een onmin met Glenn Frey, Don Henley... en daar mogen we achteraf gezien ook wel blij mee zijn. Want het resulteerde weer in prachtige soloprojecten. The End of Innocence van Don Henley. Tired Old Man That We Elected King horen we mee verzingen. Refereert hij mee aan het bewind van Ronald Reagan. En op de piano, ook misschien wel herkenbaar... voor de echte muziekliefhebber sowieso, Bruce Hornsby. Amy Winehouse. We kennen het verhaal achter Amy Winehouse. En we kennen de schoonheid van haar muziek. dat er nog wel een keer materiaal naar boven komt... wat ook ergens is blijven liggen, wat iemand onder een bankstel heeft gevonden. Of wat ergens daar ligt in een klein kastje van, van iemand... met het geniale vermogen denkt, dat moeten we ook uitbrengen. Dat gaat met Amy Winehouse ook nog gebeuren. En waarom zeg ik dat? Omdat dat ook is gebeurd met Johnny Cash. She Used To Love Me A Lot is nieuw en eigenlijk hartstikke oud. I saw her through the window today She was sitting in the Silver Spoon Cafe. I started to keep going, but something made me stop. She used to love me a lot. She looked lonely, and I knew the cure. Old memories would win her heart for sure. I thought I'd walk on in and I'd give it my best shot. She used to love me a lot. I sat down beside her and she smiled. She said, Where have you been? It's been a while. She was glad to see me, I could almost read her thoughts. She used to love me a lot. She used to love me with a love that wouldn't die. Looking at her now, I can't believe I said goodbye. It would only take a minute to turn back the clock. She used to love me a lot. I remember how good it was back then. And I said it's not too late to start again. We could spend the night together, take up where we left off. She used to love me a lot, but I panicked as she turned to walk away. As she went out the door, I heard her say, Yes, I'm in need of something, but something you ain't got. But I used to love you a lot. I thought she loved me with a love that wouldn't die. And looking at her now, I can't believe she said goodbye. Het is een hele pas geleden dat ik een truckersplaat had. Dat was nog de tijden van het radioprogramma Ochtendhumeur... hier bij de Varen op Radio 1 en 2. Maar dit zou wel door kunnen gaan voor een truckersplaatje. Dus speciaal voor jullie truckers. Extra attentie, dit was Johnny Cash. She used to love me a lot. En het is een nieuw liedje. En als je denkt, hé, hey, daar wil ik wel wat meer van horen... Is er een cd? Ja, ja, wacht even. Die cd die is er nog niet. Die komt dus wel. 14 maart verschijnt die dan is hij net uit en dan zou je hem in de schappen kunnen vinden van een platenzaak. Voor zover die dan weer te vinden zijn, ergens in het land. Boy en Beer. Om drie minuten over half zes. De nacht klinkt anders. Met Hubertus Cornelis Martins Maria Mol, dan weet je waaraan we af. Sit out in the covering In the baskings of a holy night And I was lucid and conscious hovering like a firefly. My mind stretched out on the canopy. It put its arms out slow. And I heard the whispers of silence floating down from the radio. gun. Sixteen days under a southern sun. And there were times when I thought that I wouldn't mind it if I lost my mind out there. You wouldn't believe me if I told you so. The things I saw were enough to make the man in me. ready I have trusted many, but been unfair. zoals het heet, het was een liedje van Nix. Een liedje van Stevie Nix. Van Fleetwood Mac juist. En het was voor haar een spiritueel moment. Het was een magisch moment. Werk aan het liedje Rooms on Fire. Dat ze maakte met producer Rupert Hine. Zelf zegt ze erover, het was een wat oudere man. En daar ga ik vanuit dat hij wat wijzer is en wat slimmer is. En dat resulteerde in een heel magisch album en vooral ook een magisch plaat. Deze Steven X, Rooms of Fire Outletje, kwam weer naar een nieuw plaatje... want wat je daarvoor hoorde was Boy and Bear net uitgebracht en heet Southern Sun. En ook dit is oud. Wiggle Wiggle. Doe-wap. The accent. Even om de stem te smeren op deze vroege morgen. En de benen te strekken. Arm uit te rekken. Borst eruit. Neus misschien alvast in de wind. Om even lekker wakker te worden. You don't have to be pretty. You don't have to wear fine clothes. All you gotta do is just walk alone and wiggle where it shows the most. Some girls are born with beauty, and others have fine clothes. But they think about the beauty and they forget to go to wiggle where it shows the most. Some folks believe in beauty, fine clothes and everything. You can put a wiggle in a shimmy sack and they really make the people scream. Now listen to me, little girl. You as cute as you can be. But forget all about your beauty, girl, and just wiggle, wiggle, wiggle for me. Do do do do do do wop wop. Do do do do do do do wop wop. Do do do do do do do wop wop. Do do do do wop wop. Do do do do do do do do wop wop. Do do do do do do wop wop. Do do do do do do wop wop. Do do do wop wop. Do do Goedemorgen. De hoeveelste is het eigenlijk vandaag? Het is 23 januari, donderdag. like fuel, Old Suzuki favorite tune. The road is dusty, direction south. On my way to the country. dusty direction songs on my way to the country. Do, do, do, like few. Old Suzuki favorite tune. The road is dusty, direction south. On my way to the country. Do, do, do, Of je in de auto zit, of je zit in de trein, of waar dan ook. En je luistert naar de radio. Ik weet zeker dat je even hebt zitten meeneuren, op zijn minst. Heb zitten mee tikken met je vingers. Beetje irritant op tafel. Bij deze was Scarlett mee. Het liedje heet Direction South. En het leuke wel dat dit natuurlijk niet de echte naam is. Scarlett May, want bij de burgerlijke stand staat ze onder een andere naam ingeschreven. Ik kijk op het plaatje, daar staat namelijk Marije van Rijn. Zij is het geestelijk brein geestelijk vader, in dit geval, al is het een beetje moeilijk, wat deze vrouw. Maar zij is de geestelijke gedachte achter Scarlett May. Direction South. Stevie Wonder. Oud liedje. If You Really Love Me, samen met Sarita Wright. En dan is het nog snel oké. Sarita die we trouwens horen meezingen op de achtergrond. En was het liefje van Stevie Wonder. call my name, ooh, so sweet. To make your kiss incomplete. When your mood is clear, you quickly change your ways. Then you say I'm untrue. What am I supposed to do? be a fool who sits alone waiting for you. I see the light of your smile calling me all the while. You are saying, baby, it's time to go. First, the feeling's alright, then it's gone from sight. So I've taken out this time to say. En die nacht die klinkt toch wel echt even anders. De nacht klinkt anders bij de Vara op Radio 1. En daar gaan we van links naar rechts, van oud en nieuw. En zo kom je van alles tegen. Zo heb ik er eens even een schop gegeven tegen mijn platenkastje. Wat rolde eruit? Een band Oktober Project. Jaartal 1993. soms kan zo'n eerste kennismaking meteen bepalend zijn voor de rest van je leven. En dan kun je later tot ontdekking komen dat het misschien toch niet helemaal is wat het was. Zo kan het soms gaan en dan ga je uit elkaar. Zo is het ook een beetje bij mij met Oktober Project. We maakten voor het eerst kennis met ze in 1993. Het volgende album daar opvolgend dacht ik, nou, het is een beetje minder. En daarna ben ik ze letterlijk en figuurlijk uit het oor verloren. Maar weer eens even teruggevonden. Een mooie oude plaat. En er stonden een paar singeltjes op, maar die waren ook wat, wat, wat die waren niet echt succesvol. Vannacht gedraaid hier nog maar eens een keer op Radio 1. Wie alleen van Rooien zegt, die zegt... Wie alleen van Rooien zegt, zegt... Rigby. tijd eh, zul je de mannen veel op de radio horen met het lied Let Go. Dat staat ook op de CD die in 2013 op het scheiden van de markt 2013-2014 is verschenen. Island on Mainland. Dit was het liedje Light Up, liedje nummer 2 op de CD. En die Let Go is dan weer een speciale mix. Dit was hem, De Vara Nacht. Op Radio 1, De Nacht klinkt anders. Niet met Roel Koeners, maar met Paul van Gelder tussen 2 en 4... en nu Mol tussen 4 en 6. En daar is nu een einde zo'n beetje aan gekomen. Dank voor het luisteren. De Vara gaat in de ochtend verder op Radio 3 met Giel Belen... op Radio 2 met Sander de Heer. En vanmiddag is BNN Vara te beluisteren op Radio 1 tussen 12 en 2. Ik wens je nog een plezierige dag en tot de volgende keer. Oh ja! En het Radio 1 Journaal deze morgen weer op deze radiozender na 6. Dag. En we lopen de Polonaise de deur uit.